Mark Visser met het NOS Journaal. Enkele grote websites liggen plat door een storing. Zo zijn de sites van de Rijksoverheid, Geen Stijl en Telfort onbereikbaar. Volgens technologie-site Tweakers wordt de storing veroorzaakt... door een gebroken glasvezelkabel bij de provider van de sites. De storing van rijksoverheid.nl begon om kwart voor tien. In mei 2013 lagen de sites van de Rijksoverheid ook al plat. Tweede Kamer krijgt de afspraken te zien die de Belastingdienst heeft gemaakt met Starbucks. De Kamer had daarom gevraagd om erachter te komen of het koffiebedrijf via Nederland belastingen ontwijkt. De Europese Commissie vertrouwt de zaak niet en onderzoekt of Starbucks verboden staatssteun krijgt. Staatssecretaris Wiebes zegt dat er zoveel over Starbucks is geschreven dat het geen kwaad kan om de Kamer vertrouwelijk in te lichten. In de rechtszaak tegen oud-IMF-topman Stroskaan is kort na de opening een brief van hem voorgelezen. En daarin herhaalt de oud-topman dat hij geen misdaad heeft begaan. Hij wordt verdacht van het organiseren van seksfeesten met prostituees. Stroskaan ontkende opnieuw dat hij wist dat de vrouwen op de feesten prostituees waren. En ook zei hij dat hij zelf slachtoffer is van een vooropgezet plan. De marechaussee op Schiphol heeft vorige week een verdachte Syriëganger opgepakt. De Franse man zou het punt hebben gestaan om naar het Midden-Oosten te reizen... om zich daar aan te sluiten bij de gewapende strijd. De man van 27 werd tijdens een grenscontrole eruit gepikt. Hij zei onderweg te zijn naar Turkije. Een Franse geboortekliniek moet bijna 2 miljoen euro schadevergoeding betalen voor het verwisselen van twee baby's kort na de geboorte. Volgens de rechter is bewezen dat de kliniek verantwoordelijk is voor de fout die 20 jaar geleden werd gemaakt. Tien jaar lang dachten de families dat ze hun eigen kind opvoeden. In 2004 bewees een DNA-test het tegendeel. Het weer, bewolkt en soms wat motregen. Het is 7 of 8 graden. Er is ook nog iets van zon vanmiddag. Dan morgen droog en meer zon. Dan de meeste zon in het zuidoosten. En het wordt een graad of 6. Dit was het NOS Journaal. DFM. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad een file op de A5 Hoofddorp Amsterdam...